Volgens advocaat Lisbeth Zegveld betekent dat dat de vrouwen er niet bij zullen zijn. Ze had erop aangedrongen om de ceremonie op het huidige Sulawesi te houden... omdat de hoogbejaarde vrouwen niet naar Jakarta kunnen komen. Maar de landsadvocaat liet gisteravond weten dat de ceremonie definitief in Jakarta zal plaatsvinden. Nederland maakt excuses voor de standrechtelijke executies door Nederlandse militairen in Nederlands-Indië tussen 1946 en 1949. De weduwen krijgen ieder ook 20.000 euro schadevergoeding. Vleesleverancier Vion herkent zich niet in de beschuldigingen dat varkensvlees met het Beter Leven kenmerk is vermengd met gewoon vlees. Personeel van het bedrijf vertelt daar vanavond in Zembla over. Woordvoerder van der Lee van Vion zegt dat hij niet weet om wat voor informatie het gaat en dat het bedrijf van Zembla geen inzicht krijgt in de beschuldigingen. Of hij stappen onderneemt tegen Zembla weet hij nog niet. Hij wacht eerst de uitzending af. De inflatie in Nederland is in augustus licht gedaald en bedraagt nu 2,8 procent. De afgelopen maanden liep de inflatie nog op tot 3,1 procent in juli. Dat was het hoogste cijfer in vijf jaar. Dat inflatie nu lager uitvalt komt onder meer doordat benzine en kleding goedkoper zijn geworden. Vergeleken met andere Europese landen is de inflatie in Nederland nog altijd hoog. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in de zomer gesprekken gevoerd met D66 over toetreding tot het kabinet. De verkenningen liepen op niets uit, onder meer vanwege de opstelling van PvdA-leider Samson. Hij vreesde dat belangrijke PvdA-standpunten in het regeerakkoord zouden sneuvelen. Samson heeft D66-leider Pechtold zijn bezwaren duidelijk gemaakt... tijdens een gesprek op het Scheveningse strand, zo bevestigen bronnen. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer... en moet daarom steeds steun zoeken bij de oppositie. Door toetreding van D66 zou dit probleem worden opgelost. Het weer vandaag volop zonnig... Tot 25 graden aan zee en mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en Brechtseplein 7 kilometer op de hoofdrijbaan.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 Yeah. right, then raise your glass and let's take Tennessee kids. Alright. Let your hair down, man, man. Take back the night. Take back the night. Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising Take back the night. The feeling's right, then your glass and let's take back the night. Take back the night. they gon' try to shut us One better. And, the horn say, Alright. And the horn say, And the uh. horn say, Feels good to me.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 Outlaw shit, girl. Wow. Sexy you drive me crazy. You Hey, you drive me crazy. You You're extra sexy like me, and you make me wanna say hi. When you shake, you shake it down low. Y'all you wicked to rotted now. Lie. Y'all I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Y'all you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rotted now. Lie. No. Hey sexy lady. Uh. I like your flow. What up? En ik dacht, oeh, oeh, was er bij je zo.